uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het is onrustig op het plein voor het Witte Huis in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Demonstranten hebben zich ondanks de avondklok verzameld rond een tijdelijk hek dat daar is geplaatst. Sommige demonstranten probeerden dat hek af te breken, waarna de politie traangas afvuurde. Er zou oneenigheid zijn tussen de betogers. Een deel wil doorgaan met het afbreken van het hek, terwijl anderen de politie geen reden willen geven om geweld te gebruiken. In de meeste Amerikaanse steden verliepen de demonstraties tegen racisme en politiegeweld grotendeels vreedzaam. Burgemeester Halsema schrijft in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad... dat ze achteraf gezien niet de juiste informatie had... over het antiracisme-protest van maandag. Als ze geweten had dat er 5000 mensen zouden komen... in plaats van zo'n 300... had de demonstratie verplaatst kunnen worden... of over de stad verspreid, schrijft Halsema. Maar dat gebeurde niet, waardoor het zo druk werd... dat mensen zich niet aan de coronaregels konden houden, zegt ze. Groepsimmuniteit tegen het coronavirus lijkt nog ver weg, concludeert bloedbank Sanquin. Vorige maand had ongeveer 5,5% van de bloeddonoren antistoffen tegen het virus in hun bloed. En dat is een kleine stijging ten opzichte van begin april, toen bij ongeveer 3% van de bloeddonoren antistoffen werd gevonden. Het lijkt erop dat zeker 90% van de donoren nog niet in aanraking is geweest met het virus. Het kabinet wil de komende anderhalf jaar 10.000 extra woonplekken met begeleiding regelen voor dak- en thuislozen. In Nederland hebben zo'n 40.000 mensen geen dak boven het hoofd. Ze worden nu vaak opgevangen in grote slaapzalen van bijvoorbeeld het leger des Hels. Maar volgens staatssecretaris Blokhuis zit het opvangsysteem vast en is er een omslag nodig. De realisatie van de dakloze woningen gaat volgens het kabinet niet ten koste van woningzoekenden die op de wachtlijst staan.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.